Dit is door negens met het NOS-journaal. De Oekraïense oppositieleider Vitali Klitschko zegt dat president Janukovic zijn land heeft verraden. Gisteren werd duidelijk dat Janukovic nauwere banden heeft aangeknoopt met Rusland. Er zijn vergaande afspraken gemaakt over economische samenwerking. Met het akkoord lijkt de rol van de EU uitgespeeld. Die wil dat Oekraïne juist meer gaat samenwerken met Europa. Volgens Klitschko heeft de president het nationale belang van Oekraïne, de onafhankelijkheid en het vooruitzicht op een beter leven voor iedere Oekraïner om zeep geholpen. De voormalige bokser sprak een mensenmassa toe op het onafhankelijkheidsplein in Kiev. Hij eist nieuwe verkiezingen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het woonakkoord. Rond middernacht bleek dat ook PvdA-senator Duivenstein het steunt... na toezeggingen door minister Blok voor wonen. Daardoor stemden in de Eerste Kamer 38 senatoren voor en 37 tegen. Tot laat in de avond bleef het spannend, omdat al die tijd onzeker was of Duivenstein voor of tegen zou stemmen. Hij had vooral bezwaren tegen de verhuurdersheffing, waarbij woningcorporaties tot 2017 1,7 miljard euro moeten afdragen. Tijdens het debat zei Duivenstein dat hij ermee kan leven dat er geen tijdelijke verhuurdersheffing komt. Hij wilde zo'n tijdelijke heffing tot eind 2016. Minister Blok voor Wonen is daartegen, maar hij beloofde dat hij de heffing wel wil verlagen... als over een paar jaar blijkt dat er te veel nadelige gevolgen zijn. Connie van Rietschoten, een van Nederlands beroemdste zeilers, is overleden. Hij kreeg internationale roem nadat hij in 1978 en 1982 de Whitbread Round the World Race had gewonnen. Die wedstrijd staat tegenwoordig bekend als de Volvo Ocean Race. Van Rietschoten was de eerste Nederlander die de zeilsport professionaliseerde en zo naar een veel hoger niveau bracht. Hij was al een tijdje ziek en is nu overleden in Portugal. Connie van Rietschoten was 87 jaar. Het weer vannacht in het westen en noorden mogelijk wat regen. Op andere plaatsen droog, minima rond 4 graden. Overdag in het noorden eerst wat regen.